Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Een 1G-toegangsbeleid zou een stuk effectiever zijn... bij het terugdringen van het aantal coronabesmettingen... dan een 2G- of 3G-beleid. Dat concluderen onderzoekers van de TU Delft en UMC Utrecht. Als alleen mensen die gevaccineerd of genezen zijn... toegang krijgen tot publieke plekken... neemt het aantal besmettingen nauwelijks af. Dat komt volgens de onderzoekers doordat de effectiviteit van vaccins is afgenomen. In de zoektocht naar de Belgische jongen van vier die sinds woensdag vermist was... is in Zeeland een lichaam gevonden. De politie gaat ervan uit dat het om de vermiste kleuter gaat. De jongen was vorige week voor het laatst gezien in het bijzijn van een 34-jarige Belg. De man werd vanmiddag aangehouden in Meerkerk in de provincie Utrecht. Het jongetje werd toen niet gevonden, waarna een Amber Alert werd verspreid. De verdachte is een vriend van de familie die vaker op de jongen en zijn zusje paste. De man is eerder veroordeeld tot tien jaar cel voor de fatale mishandeling van een jongen van twee. De burgemeesters en het Veiligheidsberaad willen deze week nog duidelijkheid voor de horeca- en cultuursector over de coronaregels voor de komende tijd. Het kabinet liet op de laatste persconferentie weten pas volgende week dinsdag te kijken of die sectoren ook weer open kunnen. Maar de 25 burgemeesters in het beraad vinden dat niet snel genoeg. Voor het eerst sinds 1998 zal Jamaica weer met een viermansbob meedoen aan de Olympische Winterspelen. De Caribische wintersporters plaatsten zich als 28ste en laatste kandidaat voor de Olympische startlijst. De complete Jamaicaanse bobsleeploeg is daarmee groter dan ooit... want ook de tweemansbob bij de mannen en een vrouwelijke monobobber reizen af naar Peking. In 1988 deed Jamaica voor het eerst mee aan de viermansbob op de Spelen. Dat is verfilmd in de film Cool Runnings. Het weer, vannacht op veel plaatsen mist. In het westen kan dat zeer dichte mist zijn. Het komt af tot iets boven het vriespunt. komende dag vooral in het noordwesten grijs. En de temperatuur wordt 4 tot 7 graden.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 Voor nu mijn hart, je hoort de pas op de fuori già mattina. Questo è un giorno che ricorderai. Alzati in fretta e vai. C'è chi credente non ti ha de zon, hij roept je naam. Dit is jouw moment, dus ga nu maar every life there comes a time Ik kan het aanbevelen Mijn leven heeft geen tijd Nee, geen tijd meer om te helen Ik ben kapot 5.